Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De benoeming van minister Donner bij de Raad van State was niet voorgekookt en het was een transparante procedure. Dat zegt minister Opstelten in een toelichting op de voordracht van Donner als opvolger van Cenk Willink als vicepresident van de Raad van State. De oppositie reageert kritisch op de gang van zaken rond de benoeming. PvdA-leider Cohen spreekt van een dramatische procedure en schijnheilig optreden. Maar volgens Opstelten is de keus gevallen op Donner omdat hij de beste kandidaat is. Aartsbisschop Eijk van Utrecht heeft spijt betuigd voor het seksueel misbruik van minderjarigen in katholieke instellingen door geestelijken. In een reactie op het eindrapport van de commissie Deetman zei hij dat de kerk meeleeft met de slachtoffers. Eijk zei dat hij geschokt is door de bevindingen van Deetman. De daders en de gezagsdragers treft blaam, zei hij. De Rooms-Katholieke Kerk belooft ook de hulpverlening aan slachtoffers te verbeteren. Eijk zegt er verder toe dat slachtoffers worden gecompenseerd. De politie van Zeeland heeft vier verdachten aangehouden in een oplichtings- en afpersingszaak. Ze lieten jongeren op afbetaling dure spullen als mobieltjes en computers kopen. De jongeren bouwden daardoor soms flinke schulden op. De spullen moesten ze inleveren bij de verdachten. Twee van de verdachten zijn minderjarig, de jongste is pas 15. Scooterfabrikant Piaggio roept in Nederland 7000 Vespa-scooters terug. Met sommige modellen kan in de uitlaat een gevaarlijke vonk ontstaan bij het starten. Daarom worden uit voorzorg wereldwijd 40.000 Vespa's teruggeroepen. Het gaat om de modellen die 45 km per uur kunnen rijden en vanaf 2008 zijn geproduceerd. Mensen die zo'n scooter hebben krijgen via de Rijksdienst voor het Wegverkeer automatisch bericht. Het weer, regen en vooral in het oosten en noordoosten kans op natte sneeuw en hagel. Het is 3 tot 7 graden. In het weekend blijft het wisselvallig met geregeld winterse buien. Het wordt zo'n 5 graden. S'nachts is het rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad. A1 Amsterdam Amersfoort bij Bunschoten 5 en de A4 naar Den Haag en bij Zoeterwoude Rijndijk 6. A13 naar Rotterdam voor het Kleinpolderplein 4 en de A15 vanuit Europoort voor het knooppunt Vaanplein ook 4 kilometer. A28 eh, vanuit Utrecht naar Zwolle tussen de Uithof en Leusden in totaal 8 kilometer.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 Aflevering 50 en vandaag weer de 16 december van 2011. In de lijst deze week 18 stijgers, maar één 1 blijven. 18 dalers en dan 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent ook dat drie platen uit de lijst moeten verdwijnen. James Morrison, Slave to the Music en David Guetta met Sierra Titanium. Zij doen dat allebei na 15 weken. Drie weken korter, maar 12 weken in de lijst Pixie Lot en All About Tonight. De snelste stijger deze week voor de tweede keer op rij in handen van Katy Perry, The One That Got Away. Deze week gaat zij 9 plaatsen omhoog. snelste dalen, dat is Rain Over Me van Pitbull en Mark Anthony. Zij zakken 9 plaatsen. En langs genoteerd, dat zijn er weer twee deze week. Brooke Fraser, Something in the Water en Gotcha Kimbra and Somebody That I Used To Know. Beide staan alweer 15 weken genoteerd in de lijst van Europa. Onderaan de lijst deze week Britney Spears met Criminal. In de 12 week zakkend van 37 naar 40. Wooden Temptation Shut in the Dark zakt van 35 naar 39 in de 11e week.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 En dit dus de tweede. kleine twee jaar later komt eh, Jeron Geronimo binnen in de lijst. En die doet dat op nummer 38. 37 is er voor Bruno Mars. Mary zat eh, in de 14e week 7 plaatsen. En ook David Guetta en Nicki Minaj Turn Me On zakken. In de 14e week doen die dat van 31 naar 36. 35 dan de volgende binnenkomen. Het album Offery van de Britse rapper Tini Tampa is waarschijnlijk een van de meest succesvolle Green albums van het afgelopen jaar. Dit jaar kreeg de plaat een eh, release in de VS. En om ook Europa te veroveren wijkt Tampa dikwijls af van zijn Green eh, formule. En past hij aan wat hot is in Europa. Producer Stargate leende voor Love Suicide de beat die Alex the Kid gebruikte voor duet tussen Eminem en Rihanna een jaar eerder. En ook de gitaarakkoorden die eh, zijn weinig origineel. Amerikaanse rapzangeres Esther Dion die neemt de zang voor haar rekening in deze plaat. Martijn bij die dropt een paar aardige beats achter elkaar. En een origineel alles bij elkaar. Nou, dat is het niet. Oh, maar misschien daarom wel een hit. op 35. Love Suicide, ah, Timmy Temptation. Love is killing me. You're getting into my head, you're like a guillotine. You've got me gasping for air in your vicinity. And now you're saying some things that you don't really mean. Just really mean. How the hell am I caught up in between? Devil's advocate, trying not to intervene. Putting up a front like it ain't a thing to me. I swear that's gotta be the worst position to be in. Being, I guess you feel like you've been ignored. And your perfect picture turned into a jigsaw. Cause when you're around me, you get a little withdrawn. And we just can't seem to find time to sit and talk I know she isn't sure uh, What happens when the hourglass of love runs out Under one roof and one house And everything becomes so cold Baby, that's the only thing I wanna know acting like a kid up in a playground. If you got something on your mind, why don't you lay it out? Feels like the end of us is coming any day now, any day. I thought we'd never separate. Man could be destroyed but not defeated, and it's Hemingway. You know it's probably for the best anyway. Cause my suspicious mind was burying your jealous face. Let's go our separate ways. Uh. What happens when the hourglass of love runs out? Under one roof and one house And everything becomes so cold Baby, that's the only thing I wanna know happens when the hourglass of love runs out?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 En daarvoor op 35 Tini Tempa en Esther Dion Love Suicide nieuw binnen in de lijst. Voor de hoogste binnenkomen gaan we naar plek 32. Eh, Somebody That I Used To Know staat nog steeds erg hoog in de top 40. Dat betekent wel dat er daardoor wat weinig aandacht is voor Gotcha's nieuwe single The Easy Way Out. En dat is toch wel jammer, want hoewel het natuurlijk altijd lastig is zo'n enorme hit te evenaren, is Easy Way Out wel een heel fijn nummer. En wat mij betreft misschien nog wel leuker dan de grote hit Somebody That I Used To Know. We hopen voor eh, Gotcha dat het nummer nog verder wordt opgepikt en het niet op de grote berg van één dag vliegen gaat belanden. Het begin is er in ieder geval. De plaat komt binnen in de lijst nog wel achter de grote hit die ze hebben straks op 29, Gotcha en Kimbra. Maar Gotcha alleen dus de Easy Way Out, de hoogste binnenkomer van deze week op nummer 32. Eh, turning tables ze binnen op nummer 39. En nu meteen omhoog naar 31. Adele en Turning Tables. Dat alles had dus de tweede week tijd. Al omhoog naar 31. Over Turning Tables gesproken vanavond vanaf 9 uur weer eh, zie het hier op CFM achter de draaitafels. Onder andere Jeroen Koper, DJ JK. Vanaf 9 tot 12 de beste dancemuziek hier op jouw Zandvoortse radio. ik zei net al, nummer 31. Tijd voor ons om dus even achterom te gaan kijken. Britney Spears en eh, Criminal vinden we onderaan de lijst. In de 12 week zak zij van 37 naar 40. Word Temptation, Shut in the Dark staat 11 weken in de lijst. Gaat van 35 naar 39. Aura Dionne, Geronimo komt nu binnen op 38. De Bruno Mars, Mario vinden we deze week op 37. Zeven plaatsen verlies in zijn 14e week. David Guetta, Nicky Minier Turn Me On. Vijf plaatsen verlies in de 14e week naar 36. 35 nieuw binnen Tini Champa en Esther Dion Love Suicide. Brooke Fraser Something in the Water in de 15e week zak het van 27 naar 34. James Morrison I Won't Let You Go in de 13e week van 28 naar 33. Gotcha, de Easy Way Out komt nu binnen op 32. En Adele hoorden we net met de Turning Tables. In de tweede week dus omhoog van 39 naar 31. Een week langer erin Bruno Mars, It Will Rain. In de derde week gaat hij omhoog en doet dat van 34 naar 30. plaatsen winst voor Bruno Mars. En de plaat over de zomer in Nederland, It Will Rain. Stukje educatief, we gaan de, vraag, <laughs> de titel vragen maken. Will it rain? ZFM, Westkust, weerbericht. Dat gaan we nu dan Martijn eh, antwoord opgeven. Will it rain? Nou, vandaag overheerst de bewolking. vanmiddag trekt de regen wel weg en vallen er nog wel wat kleine buitjes. En deze buien kunnen dan wel gepaard gaan met hagel. Wind waait uit noord tot noordwesten, over landmatig aan zeekrachtig. Temperatuur vandaag maximaal 6 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en valt er regelmatig een bui. deze buien kunnen weer gepaard gaan met hagel, onweer en smeltende sneeuw. Temperatuur vannacht zo'n graad of 3. Morgen dan geregeld zonneschijn, maar met name in de ochtend kan er nog een winters getint buitje voorkomen. Wind die waait, en dat doet hij uit het noordwesten, aan zee zelfs hard. Temperatuur stijgt naar 7 graden. Zaterdagavond, zondagnacht dan is het weer wisselend bewolkt en komt het tot buien. Deze buien kunnen dan weer gepaard gaan met hagel, onweer en smeltende sneeuw. Temperatuur daalt naar een graad of 2. Zondag dan overeerst ook maar weer de bewolking en vallen de buien. Deze buien kunnen gepaard gaan met hagel, smeltende sneeuw en onweer. En tussen de buien door is er ook wel wat ruimte voor de zon. Wind zondag vanuit het noordwesten overlap matig aan zeekrachtig. Temperatuur? Ik denk dat we er een graadje of 5 van maken. Gaan we verder met de hitlijst van Europa. Komen wij aan bij 29, weer een plaat die heel lang genoteerd staat. En met heel lang bedoel ik zelfs het langst van allemaal. Hoewel die plek wel gedeeld moet worden met Brooke Fraser, Something in the Water. Al 15 weken in de lijst, Gotcha en Kimbra, Somebody That I Used To Know. 22 vorige week, 29 deze week. En Somebody That I Used To Know is door de VPRO uitgeroepen tot de Song van het jaar. Het nummer van Gotcha en Kimbra stond wekenlang hoog in de Nederlandse hitlijsten. Muziekliefhebbers konden via de VPRO-website 3 voor 12 stemmen op hun favoriet. Gotcha, voor wie 15.000 stemmen binnenkwam, eindigde voor eh, Lippy Cats van Elbow. En Something Like You, Someone, someone Like You van Adele. Gotcha is natuurlijk de artiestennaam van Wouter de Bakker, de Belgisch-Australische liedzanger.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 all these things I've done I think I love you better now Now ah. I'm gonna paint you by numbers And color you in If things go right, I can frame it And put you on a wall so hard to say it But I've been it before Now I'll surrender up my heart And swap it for yours I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it all And out of all these things I've done I will love you better now Ed Sharon met zijn Lego House staat hier nu drie weken in de lijst van Europa. Hij doet het weer goed. 32 vorige week, 27 deze week. En voor Gotcha Camera, een van de langstgenoteerde platen. Somebody That I Used To Know, ongeveer 15 weken. Van 22 zak het naar 29. Dan zit er dus één plaat tussen, die zak net zo hard, namelijk van 21 naar 28. Dus Jason Derulo in zijn 12e week It's A Girl zak hem dus naar 28. Straks weer even een overzicht natuurlijk van 20 tot en met 30. Maar wil je de lijst nou weer nalezen of weet je, even weten wie er ook weer allemaal in staan? Dat kan. Vanaf 5 uur staat hij namelijk weer op de website van CFM. www.zfmzandvoort.nl Ik zie ook deze plaats staan. De plaat die vorige week binnenkwam op 33. Zie ik nu dus staan bij 33 nog. Maar vanaf 5 uur staat hij opeens bij 26. Is in handen van Coldplay. En heet Charlie Brown. Hoort hem nu hier op CFM Zandvoort. Crystal Fighters in de vierde week gaan ze omhoog en wel van 29 naar 24. Daarvoor de Coldplay Charlie Brown in de tweede week van 33 omhoog naar 26. Ik heb even iets voor je luisteren Ook dit jaar kun je luisteren naar de Winterse 50.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 klein stapje naar voren voor David Guetta en Jesse J. En Repeat in de vijfde week gaan zij omhoog van 23 naar 22. En tijd voor ons om dan maar weer even achterom te kijken. Op nummer 30 Bruno Mars. It Will Rain in de derde week van 34 omhoog naar 30. Roger Kramer, Somebody That I Used To Know staat nu 15 weken in de lijst. Een zak van 22 naar 29. Jason Derulo zakt van 21 naar 28 in de 12e week met It Girl. Ed Lego House in de derde week van 32 omhoog naar 27. Van 33 naar 26 in de tweede week Coldplay en Charlie Brown. Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me. In de tiende week zakken zij van 16 naar 25. Dan zakken het stijgend naar 24 in de vierde week van 29 naar 24. The Crystal Fighters en The Champion Sound. De Cool en de Crystal Waters Le Bump in de vierde week van 26 omhoog naar 23. En Dave Jessie Jesse Jury net met Repeat. In de 5 weken omhoog van 23 naar 22. Nog één plaats voor je klaarstaan. Dat is de nummer 21 van deze week. En handen van Rihanna. In de 5 weken omhoog van 24 naar 21. Drie plaatsen is voor Yo, The One. My love is your love. Your love is my love. love. Baby, I love you. I need you here with me all the time. Uh, uh, uh, baby, we meant to be You got me smiling all the time Cause you know how to give me that You know how to pull me back I go running, running Trying to get away from loving you know how to love me hard I won't lie, I'm falling hard Yep, I'm falling for you But there's nothing wrong make me come alive You got the sweetest touch I'm so happy you came in my life wenst jullie allemaal fijne dagen en een